4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Consumentenbond sleept KLM voor de rechter... vanwege het no-show-beleid van de maatschappij. Dat beleid komt erop neer dat passagiers die een vlucht missen... ook hun retourvlucht of overstap kwijt zijn. Het geld krijgt de passagier niet terug. KLM verkoopt de stoel door en krijgt dus twee keer betaald. Gesprekken tussen de bond en KLM leverden niets op. De bond stapt nu naar de rechter om een verbod op de no-show-clausule af te dwingen. De burgemeester van de Poolse stad Gdansk is neergestoken. Dat gebeurde bij een evenement voor goede doelen. De dader, een man van 27, liep het podium op en viel hem aan met een mes. Hij werd overmeesterd door beveiligers en daarna werd hij opgepakt door de politie. De burgemeester is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou er slecht aan toe zijn. Over een motief is nog niets bekend. President Trump dreigt Turkije met grote economische gevolgen... als het land Koerdische milities in het noorden van Syrië aanvalt. Welke gevolgen dat zijn, zei hij er niet bij. De Koerdische milities zijn bondgenoten van Amerika in de strijd tegen IS. Ze kregen hulp van zo'n 2000 Amerikaanse militairen in Syrië... maar Trump besloot onlangs die terug te trekken. De Turkse president Erdogan beschouwt de, Turk, de Koerden... als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK... en dreigt al een tijd met een aanval. President Macron heeft een brief gestuurd aan de Franse burgers... met een oproep om mee te doen aan een nationaal debat... over de toekomst van Frankrijk. De brief volgt na twee weken van grootschalige protesten van gele hesjes. In zijn nieuwjaarstoespraak had Macron het debat al aangekondigd. Vandaag verschijnt zijn brief in de Franse kranten. De president wil onder meer weten hoe de Fransen denken over belastingen... bezuinigingen, klimaatverandering en referenda. Op 15 maart moet het debat klaar zijn, daarna komt hij met voorstellen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. De minima liggen tussen de 2 en 6 graden. Overdag schijnt af en toe de zon, maar valt er ook een bui. In het noordoosten valt er hagel of natte sneeuw.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 van de winter. ain't no big thinking Oh, can't you see? Love is a got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking longing for change. And in the bad times, I fear myself.